Nieuws van 7 uur. Dit is Caroline Bari met het NOS Journaal. De Grieken gaan op 20 september naar de stembus. Premier Tsipras zal aftreden om de weg vrij te maken voor vervroegde parlementsverkiezingen. Dat melden Griekse media. Tsipras bespreekt de politieke situatie met zijn naaste adviseurs. In de loop van vanavond legt hij een verklaring af. Tsipras zou willen afrekenen met de linkervleugel in zijn partij die hem niet meer steunt... en een nieuw mandaat willen krijgen om de hervormingen door te voeren. De twee mannen die zich hadden gemeld bij de politie in Bangkok... hebben niets te maken met de bomaanslag begin deze week. Ze werden gezien als mogelijke verdachten. Een van hen blijkt een gids te zijn en de ander een toerist. De twee staan op beeld samen met de man in het gele t-shirt... die een rugzak achterliet waarin de bom zat. Bij de aanslag in Bangkok kwamen 22 mensen om het leven. De Britse ambassade in de Iraanse hoofdstad Teheran gaat dit weekend weer open... De diplomatieke post werd vier jaar geleden gesloten na een bestorming door demonstranten. In juli sloten zes landen een atoomakkoord met Iran. De Britse minister Hammond kondigde kort daarna aan dat hij de ambassade wilde heropenen. In Groningen was vanmiddag een Jumbo-supermarkt ontruimd na de vondst van een verdacht pakketje. Het was loos alarm. Het verdachte pakketje bleek bij nader onderzoek een oude rugzak. Jumbo heeft al een tijd te maken met een afperser die ook explosieven plaatst. De Gouden Koets wordt de komende jaren gerestaureerd. Met Prinsjesdag is het rijtuig voorlopig voor het laatst te zien. Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst gaat de restauratie drie tot vier jaar duren... en wordt de Gouden Koets tijdelijk vervangen door de Glazen Koets. Die is net opgeknapt. De Gouden Koets is een geschenk van de inwoners van Amsterdam... aan koningin Wilhelmina bij haar inhuldiging in 1898. Het weer vanavond en vannacht ligt bewolkt in het binnenland, in het westen meer wolken... Morgen in het westen kans op een buitje. In de rest van het land droog en behoorlijk zonnig. Het wordt maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journal. ZFM, verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Het was best een drukke avondspits. Dat had ook te maken met Seel Amsterdam. Want zonder veel en lange files rond Amsterdam. Die zijn nog steeds niet echt aan het oplossen. Op de A1 bijvoorbeeld, Amersfoort Amsterdam tussen Naarden en knopen Diemen 11 kilometer. Op de A4 Delft Amsterdam tussen knopen De Hoek en knopen Battenverdorp 5. Op de A5 Hoofddorp Amsterdam voor de aansluiting met de A10 4 kilometer. De A9 Diemen naar Alkmaar tussen knopen Holendrecht en Aalsmeer 8. En richting Amstelveen tussen Battenverdorp en Amstelveen 4 kilometer. De A15 Nijmegen Rotterdam tussen de afrit Arkel en Hardingsveld giessendam 6. Op de A44 Amsterdam Den Haag tussen Leiden en Wassenaar 3 kilometer. En op de N44 vanuit Den Haag bij Wassenaar ook 2 kilometer file.